Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een steekincident in Den Haag is één persoon om het leven gekomen. Een ander slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De twee werden aan het eind van de avond gevonden in een woning in de rivierenbuurt. Korte tijd later meldde de politie dat een van de twee was overleden. De toedracht van het steekincident in Den Haag is nog niet bekend. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is verder gedaald. Uit CBS-cijfers blijkt dat het eind september 419.000 waren, ruim 5.000 minder dan vorig jaar. De daling komt volgens het statistiekbureau door de grote vraag naar personeel. In Istanbul zijn zeker vier mensen om het leven gekomen door noodweer. 19 mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. De storm richtte in de Turkse miljoenenstad veel schade aan. Daken werden van gebouwen geblazen en er vielen bomen om. Om meer problemen te voorkomen is de Bosporus voorlopig gesloten voor schepen... en scholen en universiteiten zijn tot woensdag dicht. In een winkelcentrum in Beek in het zuiden van Limburg is afgelopen avond een deel van het plafond naar beneden gekomen. Volgens de brandweer kwam dat door een storing in de sprinklerinstallatie. Daardoor kwam water op het plafond terecht dat het gewicht niet kon dragen. Over een lengte van 150 meter kwamen platen naar beneden. Het opruimen gaat volgens de brandweer de hele nacht duren. Het Caribische eiland Barbados wordt vannacht een republiek. Straks om 5 uur Nederlandse tijd neemt het eiland afscheid van de Britse koningin Elisabeth als staatshoofd. De huidige gouverneur-generaal Sandra Mason wordt dan beëdigd als eerste president. Dat gebeurt in aanwezigheid van de Britse kroonprins Charles.